De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Olivia Colman in The Favorite. Green Book werd uitgeroepen tot beste film... en er was een Oscar voor Lady Gaga voor het nummer Shallow uit A Star Is Born. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat bankgegevens gebruiken om mensenhandel te herkennen. ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam gaan daarbij helpen, schrijft Trouw. De methode is nieuw voor de inspectie. Eerder werden alleen bankgegevens gecontroleerd na een fysieke melding van het misbruik van bankrekeningen. De bank heeft samen met de universiteit een speciaal algoritme ontwikkeld dat verdachte overboekingen moet herkennen. De Amerikaanse president Trump heeft de deadline om het handelsconflict met China op te lossen uitgesteld. Volgens hem is er inmiddels voldoende vooruitgang geboekt om die deadline van 1 maart los te laten. Eerder dreigde hij nog om de importheffingen op Chinese producten te verhogen tot 25 procent. Trump schrijft op Twitter dat hij binnenkort een overeenkomst hoopt te sluiten met de Chinese president Xi. Het handelsconflict met China begon vorig jaar. Trump noemde het toen onacceptabel dat China meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. De brexit wordt mogelijk met twee maanden uitgesteld, meldt de Telegraph. Volgens die Britse krant zou premier May zo meer tijd krijgen om te handelen over de onderhandelen over de voorwaarden voor het vertrek. De stemming daarover in het Britse parlement werd eerder al uitgesteld. Volgens The Guardian zou de EU de brexit willen uitstellen tot 2021.